9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt... nadat een agent vrijdagavond een zwarte man had doodgeschoten bij zijn arrestatie. De 27-jarige man zou in zijn auto in slaap zijn gevallen bij een restaurant. Toen agenten wilden controleren of hij onder invloed was... pakte hij een taser af en richtte die op een agent... waarna die hem doodschoot. De agent is ontslagen. Een andere agent mag voorlopig niet meer op straat werken. Het aantal vluchtelingen dat de Europese Unie probeert binnen te komen... is na een stevige daling weer sterk toegenomen. De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex registreerde in mei... op de belangrijkste routes 4300 illegale grensoverschrijdingen. Dat is bijna drie keer zoveel als in april... toen het aantal door de coronapandemie sterk was gedaald. Net als vorig jaar probeerden de meeste migranten via Turkije Griekenland binnen te komen. De meeste mensen hier kwamen uit Afghanistan. Het dodental van het ongeluk met een tankwagen in China is opgelopen tot 19. Meer dan 170 gewonden zijn in het ziekenhuis behandeld, melden Chinese staatsmedia. Een tankwagen met vloeibaar gas ontplofte gistermiddag op de afslag van een snelweg in Taizhou, in het zuidoosten van China. Een tweede explosie volgde toen de truck tegen een gebouw terechtkwam. kwam. In China zijn de afgelopen dag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal in twee maanden. Gisteren werd een deel van de hoofdstad Peking afgesloten... vanwege een uitbraak rond een voedselmarkt. Zes andere grote voedselmarkten in Peking zijn intussen gesloten. De stad zal zo'n 10.000 mensen testen om de uitbraak in beeld te krijgen. Uit de eerste test zijn al 36 nieuwe besmettingen gebleken. Het hoogste aantal besmettingen in de Chinese hoofdstad sinds het begin van de tellingen. Het weer verspreidt eerst nog mist of nevel. In het noordoosten kans op een bui. In de rest van het land vaker zon.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 Met nu Crossroads. Met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber en het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen. again. You have no heart. You have no shame. You take true love and give the blame. I guess that I should not complain. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills can't live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? I should have left then. I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. Romane morning city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing cards with the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Won't you pass the paperback? made of steel. Others with their babes asleep, rocking to the gentle beats. cars in Memphis, Tennessee. Hey, son, I'm the train they call the City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I'll be gone 500 miles when the day is done. Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller doses. Man, he's a blast, but I wind up in trouble. should lie. Even got me arrested and mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey see him again. But I just can't walk away from my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. Even got me arrested and mixed up with twins. first best friend. Sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land.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 Steady when he passes by. And like the moon turns the tide, a new love will dry your keeps on turning around. Walk on with your head held high. Steady when he passes by. And like the moon turns the tide. turns the tide of new love will dry your eyes, your eyes, dry your Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Country Tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana, from Santiago played the birthday boy to sleep. That's the tale was told to me, the sea dog nursery rhyme, and the music that was handed down from a long forgotten time. Fifteen Cuban minutes, get lost in the fog. Life's a test, just do your best like a three-legged dog. In the land where time means nothing, you can often lose your mind. contest when we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West. They come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit family shrines. Angeles dogs and roosters frolic on the floor. 15 Cuban minutes, lots of give and take. Birthdays always come and go, but not a birthday cake. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Loent... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. But somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me want to hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Oh, that old chestnut you know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes I agree. There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? roses, they smell 20 miles away. Tommy said it happened on the ranch just this way. Now I'm off for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from my heart. there's a tear or two in every note when you hear it play. cheating song. While my rock of Gibraltar waits at home. There's a sweet thing in the corner smiling at me. And I'm caught between a rock and a hard en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. his coffee in a can. It sure ain't enough to keep me where I am. Honey, I'm gonna drink and dance all night. Law come to get you if you don't walk right. Morning comes and there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. my clothes titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen.